en is een uitgesproken pleitbezorger van steun voor Oekraïne. Om een regering te vormen zal ze een coalitie moeten sluiten. Daar zullen de rechtspopulisten waarschijnlijk niet in komen. Zij vinden dat Kallas de positie van Estland militair ondermijnt... door wapens aan Oekraïne te geven. En ook willen ze dat Estland de opvang van Oekraïense vluchtelingen beperkt. Bij een demonstratie van supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles... zijn afgelopen avond in Leeuwarden drie mensen opgepakt. Er ging een agressieve sfeer en er werd met vuurwerk gegooid, onder andere naar journalisten. Zo'n 100 fans uit Deventer protesteerden omdat ze van de gemeente Leeuwarden... niet bij de uitwedstrijd van hun club tegen Cambuur mochten zijn. Het verbod geldt niet alleen voor fans van Go Ahead. Voorlopig mogen er helemaal geen uitsupporters meer komen naar Leeuwarden... vanwege rellen na afloop van de Friese derby tegen Herenveen. De overheid gaat bureaus die voor huizenbezitters de WOZ-beschikking aanvechten aan banden leggen. Het ministerie van Financiën komt binnenkort met strengere regels om de bedrijven aan te pakken. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving van RTL Nieuws. Eerder deze week riepen gemeenten mensen al op geen commerciële bureaus meer in te schakelen. Als zo'n bureau slaagt moet de gemeente de proceskosten vergoeden. Die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Als mensen zelf bezwaar maken hoeft de gemeente niets te betalen. Het weer vanuit het noorden enkele buien. Vooral in het noordoosten valt ook hagel of natte sneeuw. Tussen de buien door ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag bewolkt en buien met in de ochtend nog steeds kans op natte sneeuw in het noordoosten.